Ze reden in een Triumph TR7 tijdens een bijprogramma van het WK rallyrijden. In het parcours in de buurt van Trier zat een springschans. Kort nadat de auto de schans had gepasseerd raakte die van de weg. De bestuurder en de bijrijder raakten gewond en overleden kort na het ongeluk. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekend. Drie ziekenhuizen in Syrië hebben gemeld dat ze woensdag ongeveer 3600 patiënten hebben behandeld met symptomen van zenuwgasvergiftiging. Van hen zijn 355 overleden. Dat heeft Artsen zonder Grenzen bekendgemaakt. De patiënten werden binnengebracht met stuiptrekkingen, schuim op de mond, kleine pupillen, slecht zicht en ademhalingsproblemen. Volgens AZG wijst alles sterk op massale blootstelling aan gifgas. In Vlissingen is het 18e-eeuwse dokje van Perry geopend. Het is het oudste droogdok van Nederland en een van de oudste in West-Europa. Het werd ontworpen door de Engelsman John Perry in 1697 en de bouw begon in 1704. Het dokje is sinds 1964 rijksmonument, maar was desondanks onder een laag zand verdwenen. Het is nu weer uitgegraven en gerestaureerd. Het werd vanmiddag geopend door Pieter van Vollenhoven. In Vlissingen was vandaag de vlootschouw van het evenement Seel de Ruiter. Daar zijn tienduizenden bezoekers geweest. Op de luchthaven JFK in New York is een man gearresteerd die uranium probeerde te smokkelen in zijn schoen. De man uit Sierra Leone was door de Amerikaanse veiligheidsdiensten naar de VS gelokt via een forum op internet. Hij zou in Amerika het uranium laten testen op zuiverheid. Daarna wilde hij duizend ton smokkelen van Sierra Leone naar Iran. Uranium kan worden verrijkt om te gebruiken voor kernenergie of kernwapens. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer.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 Van de 40 platen deze week 18 stijgers, 1 blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En twee platen die deze week niet gehaald hebben zijn eh, Justin Timberlake. Vorige week nog te langs genoteerde Mirrors. 19 weken stond hij erin. En een weekje korter Nicole Searchinger Boomerang. Dus 18 weken genoteerd in de lijst. Maar eh, deze week dus niet meer terug te vinden. Een goede week voor Dear Darling van Olly Murs. Hij gaat 12 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. En voor onze Zuid-Koreaanse vriend Psy is het over. Zijn Gentleman zakt er 14 en daarmee de snelste daler. Langs genoteerd zijn er twee deze week. De Saturdays, What About Us en Bastille Pompeii dan beide alweer 17 weken genoteerd. En daarmee dus het langs genoteerd van allemaal. Een weekje korter en onderaan de lijst te vinden Martin Solvlek, de Cateers en Kyle. Hey nou, 16 weken geleden kwam die plaat binnen, zak deze week van 36 naar 40. Empire of the Sun en Alive ook 15 weken. Zakt ook, dat moet ik zeggen, van 38 naar 39. En van 33 zakken naar 38 in de 16e week. Robert Dick, T.I. en Pharrell, de Blurred Lines. Langs genoteerd de Saturdays, What nummer 37. De Euro Breakdown op vrijdag.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 sinds 2008 Una Haley, Molly King, Frankie Zandvoort, Finis White en eh, Rochelle Wiseman. En nog geen één keer hebben ze trouwens in de Nederlands top 40 een eh, notering gehad. Wel in de Europese lijsten. In ieder geval dus in de Euro Breakdown. De deze What About Us. 17 weken geleden kwamen ze binnen in de lijst. En in die 17e week zakken ze wel drie plaatsen. Van 34 naar 37. En van 28 zak het naar 36 eh, in de 12e week. Will en Justin Bieber. Hashtag That Power. En op 35 vinden we dan de eerste binnenkomen. Me, me, me. Is misschien wel een eh, meest egocentrisch liedje ooit, maar hij is wel eh, erg catchy. Deze zonnige video die lijkt Cerebro, want daar is hij plaats van aan te sturen op een regelrechte zomerhit. En capsonus dat is al een understatement in deze plaat. Niet alleen de tekst van het liedje barst uit elkaar van eigen dunk. De dames gedragen zich ook als onuitstaanbare diva's in de videoclip. Wij als Nederlanders toch vrij nuchtere types... die zullen niet zoveel voelen voor dit soort dames. zodra je het hoort, zit het wel vast in je hoofd, deze plaat. dan blijf je de hele dag een beetje mimimien. Je zou misschien verwachten dat uh, eh, Cerebral... speciaal voor deze zomer hit in wording bij elkaar is gezet... maar dat is uh, allemaal niet het geval. Het Russische trio bestaat al sinds 2006 en werd toen in een iets andere samenstelling derde tijdens het Eurovisie Songfestival in 2007. Nu dus terug te vinden in de lijst van Europa. Cerebro, nummer 35. De zomerhit. you close your eyes, does it? If you close your eyes you close your eyes Alangamos Mama. Ma t'ho gentleman. gentleman. I'm a gentleman. Ondertussen staat hij 13 weken in de lijst van Europa. Passai en The Gentleman. Vorige week nog terug te vinden op nummer 18. Deze week zak het naar 32, 14 plaatsen verlies. Daarmee de snelste daler van deze week. Daarvoor Bastille en Pompeii, een van de twee langsgenoteerde platen, alweer 17 weken. binnenkomen gaan we naar 31. Successingle single eh, Party in de USA. Profileerde voormalig Hannah Montana-ster eh, Miley Cyrus zich eind 2009 als een volwassen zangeres met een meer mainstream popgeluid. Op dat moment zag het eruit dat Cyrus nog wel eens in de voetsporen kon gaan treden van eh, popsterren als Rihanna en Britney Spears. Het eerste dance-pop album wat ze uitbracht, Can't Be Tamed, was echter een grote teleurstelling de 20-jarige zangeres een tijdje terug verschijnen op de nieuwe single van eh, Snoop Lion. Voor Miley's nieuwe album werkt ze samen met hiphopsterren als eh, Wish Calavia, Hitboy en Pharrell. Lead single We Can't Stop is bovendien eh, geproduceerd door een reizende ster van het firmament Mike Will Made It. Deze piano electra pop productie was oorspronkelijk bestemd voor Rihanna's Unpolitic. Maar Riri die, raakte zo verliefd op Power Top dat ze spontaan haar interesse verloor in deze track. Miley Cyrus die weten dus wel raad mee. De lyrics Weekend Stop doen eh, het waarschijnlijk goed op de tuinfeestjes deze zomer. Als we nog natuurlijk een eh, stukje zomer gaan krijgen. De plaat doet ondertussen ook erg goed in de iTunes uh, charts. Sowieso de Amerikaanse staat wel erg hoog. Dus de kans dat dat in Europa ook gaat gebeuren, die is zeker aanwezig. De nummer 31, de hoogste binnenkomer. Miley Cyrus. We can't stop. gets the way you want, we gets the way want. Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all you're getting turned up It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. lijst vinden we deze week Martin Solveig. Hey nou, zakt van 36 naar 40 in de 16e week. Een beetje korter erin, 15 weken zakkend één plek naar 39. Empire of the Sun en Alive. Romantic, T.I. Pharrell, The Blurred Lines in de 16e week het van 33 naar 38. En de Saturdays What About Us met 17 weken één van de twee langs genoteerde het van 34 naar 37. Will.i.am Justin Bieber. In de 12e week zakken zij van 28 naar 36. Cerebro, Mi Mi komt nieuw binnen op 35. 34, drie plaatsen winst in de tweede week voor eh, Taylor Swift, Ed Sheeran. Everything has changed. Bastille Pompeii is die andere plaat die er zo lang in staat. 17 weken zak het van 29 naar 33. Psy, The Gentleman in de 13 week zak het van 18 naar 32. Miley Cyrus, We Can't Stop, komt nieuw binnen op nummer 31. Eh, en daarmee de hoogste binnenkomen van deze week. De nummer 30 deze week is van eh, Lana Del Rey. Vorige week kwam zij binnen op 35, nu dus 5 plaatsen omhoog met de Summertime Sadness. Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale. ん Maria Tresfo. see your bumper. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp burp and lick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. <laughs> Nipple tick lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dick. Why you tripping? I'm a crazy individual. N- never do minimum drive ins, Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. I'm trying to get get into you, then make you my enemy. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble. Bruno Mars, Too Shane. En een grote naam achter deze plaat, Major Lazer. De Bud. Vier weken geleden kwamen ze het lijst binnen. Deze week omhoog van 31 naar 27. En daarvoor de nummer 30 Lana Del Rey Summertime Sadness. In haar tweede week omhoog van 35 naar 30. Lana Del Rey vinden we ook op 29. Young and Beautiful zakt van 17 naar 29. En van 19 naar 28 Daft Punk Verhaal en Get Lucky. Een plaat die het wel weer goed doet. Ze zeggen zelf dat de beste song altijd is. The best song ever, The One Direction. Vorige week kwamen ze binnen met die plaat op 32. Nu al 6 plaatsen omhoog naar 26. En straks voor jou op 24 John Mayer. straks eh, John Mayer. Maar John Mayer die had er nog even geen zin in. even opnieuw erin zetten. Het is toch techniek, hè? Techniek staat voor niks, zeggen ze.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 half minuut voor de klok van 4. Halverwege dit lijst van Europa, de nummer 23 is van Rudimental, L.A. Ira en Waiting All Night. Tijd voor ons om dan maar weer eens even achterom te gaan kijken. De nummer 30 is er voor Lana Del Rey. Summertime Sadness in de tweede week vijf plaatsen omhoog. Zak het van 17 naar 29 weer Lana Del Rey. Nu met Young and Beautiful 14 weken in de lijst. En ook 14 weken zak het van 19 naar 28 Daft Punk, Pharrell en Get Lucky. Major Lazer, Bruno Mars en 2 Jane, The Bubble Butt in de vierde week omhoog van 31 naar 27. En in de tweede week omhoog van 32 naar 26 One Republic. Nee, The One Direction, sorry, the best song ever. Bastille en eh, Laura Palmer staan 11 weken in de lijst. Zakken van 20 naar 25. En van 30 naar 24 in de tweede week John Mayer en The Paper Doll. Rudimental, Ellie Iroh, die dus net Waiting All Night. In de tiende week gaan zij omhoog van 24 naar 23. Major Lazer Busje Signal. Watch Out For This... staan 13 weken in de lijst. Zakken van 14 naar 22. En van 13 zakken naar 21. Eva Lavigne, Here's To Never Growing Up... in haar 15e week. Kijk net al, we zijn halverwege de lijst... En dat doen we dan ook met de, eh, de nummer 20. JCG, Big Sean, Dizzy Russell. En het nummer dat heet uh, Wild. Let me tell you that it's worth it. Play the right cards. I, I ain't afraid to work it. Rushing right off when they say I don't deserve it. Hang on to my heart. You, you keep my fire burning. Hey, oh, it feels so crazy when you scream my name. Love it when you rock me over every day. When I think keep, cause the drama ain't important. Let them all talk, talk, I'ma just ignore it. Hang on to my heart, you, you keep me moving forward. Hey, oh, it feels so crazy when you scream my name. IG Shine Dime. Okay. Today I woke up feeling like the mayor. Mm. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, scholar, double the dollar. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the lot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite a calmly, I better get the party hot. I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving. If this is a dream, I'm open my. smoke inside. You said, take me home. I can't stand this place cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter. Or how can I explain the truth? staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. car. My reflection, I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late, but you're the best. North Dakota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts. Hey, Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina. Hey, Oklahoma. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.